Mensen willen dat vaccin omdat je maar één keer geprikt hoeft te worden. Als je er niet doorheen kwam vandaag, heb geduld, zegt de GGD. Wij zien nu dat de lijnen al beter bereikbaar zijn. Wij vragen ook wel niet allemaal tegelijk als het kan. En ook geen 500 keer achter elkaar. dus doe het gedoseerd. En de komende dagen zijn we steeds beter bereikbaar. En gaan wij iedereen inplannen, zover de voorraad strekt. Zeker 70.000 mensen is het vandaag wel gelukt om een afspraak in de agenda te prikken. Er zijn 200.000 Janssen-vaccins. Die worden de komende tijd ook s'nachts geprikt om meer tempo te maken. Honderdduizenden mensen pakken de trein in plaats van het vliegtuig als ze naar Parijs reizen, dankzij de Thalys, blijkt het onderzoek van het ministerie van Infrastructuur. Als de snelle trein er niet was, zouden vanaf 2008 300.000 tot 1,1 miljoen mensen het vliegtuig hebben gepakt. De meeste mensen pakken nu de Thalys als ze naar de Franse hoofdstad willen. Drie op de vier mensen doen dat. Tomorrowland gaat definitief niet door, laat het Belgische festival weten. Ze stoppen met de editie 2021 voor te bereiden. De gemeente geeft ze geen vergunning. Vorige week wilde het Dance Festival dat nog aanvechten... maar ze verplaatsen Tomorrowland nu toch naar volgend jaar. In de Duitse stad München wappert die toch, de regenboogvlag. Op veel plekken zijn de kleuren te zien als protest tegen de Hongaarse anti-homo-wet. Dat vanwege de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije die er straks wordt gespeeld. En eigenlijk zou het stadion ook in regenboogkleuren worden verlicht... Maar dat wilde de UEFA niet. Kansloos vindt deze jongen. Ook de UEFA staat er voor tolerantie, weltoffenheid en dergleichen. En insofern uh, eh, kan ik dat niet ganz nachvollziehen. Hij snapt niet dat een organisatie die ook staat voor openheid zich zo laat kennen. Een andere vrouw vindt het verbieden van het regenboogverlichte stadion niet van deze tijd. En, eh, waarom dat verboden wordt, ja, voor mij niet nachvollziehbaar. Also past niet in een moderne wereld wie deze, denk ik. Vanavond worden wel de Olympiatoren en een grote windturbine in de buurt van het voetbalstadion in regenboogkleuren verlicht. Dan nog het weer vanavond droog. Het koelt af naar 10 graden vannacht. Morgen deels zonnig en zo'n 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Op de A4 naar Amsterdam 5 minuten vertraging tussen Hoogmade en nieuw En de N205 van nieuw naar Haarlem tussen de A9 en Haarlem 3 kilometer.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 Dit keer met Roy de Smet over Bob Dylan. Dus weer een aflevering met goede muziek en leuke verhalen, feitjes en anekdotes. Come gather around people wherever you roam And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Or the times they are a changing. Some writers and critics who prophesize with your pen your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming was a loser senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a changing. mothers and fathers throughout the land. And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For oh, the times they are a changing. curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a changing. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij weer een aflevering van FanFM... hier op eh, ZFM Radio Zandvoort. Eh, blij dat jullie allemaal luisteren, want we hebben vandaag iets heel leuks. Ja, ik hoor van alles afgaan hier, maar oké. Nee? We hebben vanavond hier een leuke uitzending... want ik heb Roy de Smet uitgenodigd om iets eh, te komen vertellen over Bob Dylan. En natuurlijk, iedereen kent Bob Dylan en ja... Zijn eerste LP heeft hij in 1962 gemaakt. Dus hij is alweer 50 jaar bezig. Dus ik denk dat de keuze van Roy eh, welke nummers te draaien heel moeilijk is geweest. Maar oké, we gaan gewoon goed luisteren naar Roy's verhaal. Maar Roy, welkom trouwens en vertel eens wat over jezelf. Dankjewel, uh, goedenavond. Ik ben, eh, mijn naam is Roy de Smet. Ik kom uit Volendam, ik ben 27 jaar oud. En ik ben zelf singer-songwriter. Dus vandaar ook een beetje de link met, met Bob Dylan. Um, en ehm, ja, omdat ik 27 ben. Je zegt, ehm, het moeilijk om nummers uit te kiezen. Ja, ja. Eh, ik heb natuurlijk niet de, de, de opkomst live meegemaakt. dus ik, nee, heb, ik vind het ook een, een, voordeel dat ik gewoon uh, met terugwerkende kracht alles mocht ontdekken. Want er is zoveel te ontdekken in eh, ja, 39 studioalbums uit mijn hoofd. In eh, ruim 50 jaar. Ja. En ehm, ja, ik heb een aantal nummers daarvan uitgekozen. Moeten kiezen inderdaad, ja. En hoe ben je erbij gekomen dan? Bij deze nummers? Of, eh, nee, bij Bob Dylan, bij eh, Bob überhaupt, ja. Want je zegt, je bent van 93. Nou ja, 94, Bob ja. was er ook alweer 30 jaar bezig. Ja, ja ruim. <laughs> ja. <laughs> Ehm, nou, toen ik 14 was, heb ik een jaar lang alleen naar de Beatles geluisterd. Ik was echt obsessief alleen met de Beatles aan, het luisteren. Maar die, die hebben maar acht of tien albums. Dus ja, je hebt twaalf maanden in een jaar. Dus op een gegeven moment dan moet je wat, wat, wat verder gaan zoeken. En ehm, ik vond het vooral heel interessant hoe ze nou de Beatles van eh, die album, albums als, als Help... hoe zijn ze nou richting Revolver, Sgt. Pepper gegaan. Echt dat, dat psychedelische, die, die ontwikkeling. En dan lees je de, de naam Bob Dylan. En het ging niet gemakkelijk. Ik werd niet instantly fan van Dylan. Ehm, want ik was geïnteresseerd in waarom werden de Beatles nou zo progressief... en waarom hebben zij de hele muziek aangepast... Of veranderd. Mhm. En ik vond Dylan toch best wel heel traditioneel. Dus de Dylan van, van 64, 65. Ja, ja, ja. ja, ja. En ehm, Nou, vanuit de Beatles ehm, ook een beetje solo werk. George Harrison en dan de concert voor Bangladesh. Dan speelde die ook. Was ik ook nog steeds niet overtuigd. Terwijl ik nu vind ik het een <laughs> fantastisch optreden. Ja. Maar ik was nog steeds op zoek naar wat is nou het, stukje genialiteit in Dylan. Ik snapte nog niet wat nou ehm, het vernieuwende was van hem. Uiteindelijk 2012, toen kwam eh, het Tempest album uit. En een, eh, een, vriend van me, nu ook mijn buurman, mijn muzikale mentor Frank Bond... die had een radioprogramma waarin hij op nieuwe eh, muziek focuste. En hij noemde dus dat nieuwe album van Bob Dylan, Tempest. Tempest, ja. En ehm, nou, dat je dat moest gaan luisteren, zei hij. Dus toen heb ik dat toch maar gedaan. Ik van, nou, een nieuw Dylan-album, dit zal ik waarschijnlijk niet vaak meer meemaken. Ik moet hier nu mezelf in gaan verdiepen. En toen viel het kwartje eindelijk. Oké. Maar je zei inderdaad, nou, waardoor is hij nou zo groot, zo goed of zo? Ligt eh, leg dat dus uit dan. Want jij weet het nou. Ja, nou... <laughs> ja, dat lijkt me ook eh. heel moeilijk, ja. Ja, ja ik, ik had dus eh, echt die, die, die jaren 60 periode gehoord, een beetje. dat optreden bij de kans van Bangladesh. Ik heb daarna ook nog een stukje gehoord met Eric Clapton uit 97. Volgens mij een van de eerste Crossroads live versies... En daar vond ik zijn stem op dat moment niet te verstaan. En ik, vond hem ook helemaal niet goed spelen. Ik snapte het niet. Ehm, en toen hoorde ik het Tempest-album. En toen ben ik die teksten gaan lezen, want ik, ik verstond de, stem niet zo goed. Want hij zingt echt heel, eh, heel rauw. Vooral, Soms wel, ja. Ja, vooral op dat album heel, eh, heel rauw. Eh, dus alle teksten lezen. En je had ook in die tijd een website, songmeanings.net of zoiets. Dan Klopt. had je eronder discussies van waar gaat dit nou allemaal over. Ja. Ehm, ja, en dan lees je interessante dingen. Eh, dan, wordt het beweerd door gewoon allemaal leken. Dus niet eens um, de nee, officiële liner notes. Net als jij ik. We kunnen ja. Ja, ja, dat is waar. Ja. Ehm, ja, en daar werd, daar dan iets gezegd van... oh, in deze zin op, op dit nieuwe album verwijst hij naar iets wat hij dan vroeger deed. Ehm, dus toen ben ik een beetje dan gaan uitzoeken wat hij allemaal gedaan heeft. En toen kwam ik erachter dat hij dus zoveel verschillende dingen gedaan heeft. Mhm ik was ook in die tijd net begonnen Engels te studeren. Dus ik was sowieso oh, ook wel geïnteresseerd in, eh, in literatuur en, en verwijzingen en dat soort dingen. Ehm, dus vanuit zijn tekst uiteindelijk ben ik hem gaan waarderen. daar heeft hij natuurlijk ook een Nobelprijs voor gewonnen in 2016. zonder meer. Ehm, maar in, in die teksten was hij echt revolutionair. En, dus dat is de kracht, denk je? van zijn teksten? Dat is een deel. Dat is waar hij in ieder geval mee eh, bekend is geworden. Eh, maar wat ik denk, waardoor hij je vasthoudt... dus hij, hij grijpt je met die teksten... Eh, maar hij laat je niet meer los... omdat hij om zichzelf heen een heel mysterie heeft ontwikkeld. Uh, ook doordat hij dus live vaak heel andere uitvoeringen doet dan op het album. Oké. Okay, ehm, Echt maar dat hele mysterie eromheen, dat, dat, dat houdt je vast. En, en, je wilt weten waarom doet hij dit en, en, en, wat doet hij en waarom doet hij het. Oké. ja. Ehm, eh, ik, snap wat je wilt zeggen, maar voor mij is het toch iets anders eh, gelopen, denk ik. Eh, we kennen, ik, ik kom uit een hele andere generatie. Ik mhm. kom uit 53. Dus ik heb ook nog zo'n periode als ja, protestzanger gekend. Hè? De Times Day Changing, waar we mee begonnen. Mhm. ja. Maar zijn meest mooie werk vind ik inderdaad met Blond om Blond en uh, ja, en dat soort zaken. En natuurlijk het mooiste nummer waar we, die, we zonder meer vandaag nog gaan draaien... is natuurlijk Like a Rolling Stone. Want je hebt het over zijn teksten. Eh, ik versta niet altijd als ze teksten. Want zo eh, goed is bij Engels ook niet. En inderdaad, wat je zegt, zijn stem is ook niet zo helder. ja. En de betekenis gaat soms ook verloren. Nou, ik heb een hele discussie gehad over Just Like a Woman. Waar gaat in godsnaam die tekst over? Ja, dat kan je op twee verschillende manieren interpreteren. Ja, dus ja. Maar ik, eh, eigenlijk vind ik het verschrikkelijk mooie muziek. Ja. Als je naar Blond en Blond luistert, nou, ja. heeft vooral dat album inderdaad. Ehm, want dat, hij werd inderdaad ontvangen als de, de voice of a generation. Echt een protestzanger. Ja. En um, toen kwam je dus met drie popalbums. Bring It All Back Home, Highway 61 en Bland en Bland. Ja. Ehm, bijvoorbeeld een, nummer als I Want You. Ja, dus, verschrikkelijk mooi. Ja, ja. maar dan met een heel simpel refrein. Ehm, en daar is echt de focus opeens weer om, op de muziek. En daar is het echt popmuziek. Ehm, dus je kan om verschillende redenen naar Dylan luisteren. Je kan verschillende periodes om verschillende redenen luisteren. Ja, dat vind ik wel een mooie samenvatting inderdaad. Ja, ja. Hij heeft zoveel verschillende soorten muziek gemaakt natuurlijk. Hè. Ja. Ja, folk, country, rock en roll natuurlijk, popmuziek en zo. Dus, uh, Zelfs punk nog in de... <laughs> Nee, echt? ja, die heb ik gemist. Punk? Ja, één optreden bij David Letterman in, in 83 geloof ik. Toen kwam het Infidels album naar uit. Eh, en dat album is op zich vrij netjes. Ehm, maar toen voor dat live optreden had hij gewoon een lokaal punkbandje uit Los Angeles eh, gevraagd. En toen oh. speelden ze echt punkversies van, van nieuwe nummers. <laughs> dus echt voor, voor ieder wat wil is Bob Dylan. Oké, ja, te gek. dan laten we gauw naar een ander nummertje gaan luisteren. Het tweede nummer. Ehm, don't Think Twice, It's Alright. Gewoon even luisteren, dat je daarna wat over vertelt. Is goed. Hier komt hij. Well, it ain't no use sit and wonder why, baby. Even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a traveling on. But don't think twice, it's alright. it ain't no use in the turning on your light, babe. The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. Don't think twice, it's alright. in calling out my name, gal Like you never done before And it ain't no use in calling out my name, gal I can't hear anymore I'm a thinking and a wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child I am told. I give her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's alright. can't tell. Goodbye is too good a word, babe. So I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kinda wasted my precious time. But don't think twice, it's alright. Ja, dat was eh, Bob Dylan met Don't Think Twice, It's Alright. Uh, eh, van het album The Vierwilling Bob Dylan uit 1963. En ja, dat is de hele tussen haakjes ouderwetse Bob Dylan. Een gitaartje en een eh, mondharmonica en goede teksten. Klopt, ik vind dit ook wel een van zijn, ehm, van zijn vroege albums. Luister ik deze het vaakst. En dan dit nummer of uh, Nee, dit, dit is album, album Free ja. Want ehm, het vorige album, Times Are Changing, had ik ook laatst weer even aangezet... om eh, te kijken, wat was het ook weer voor een album? Ja. En ik viel me op dat dat, dat is echt een protestalbum. Dus okay. waar we net over hadden, die protestzangers. Eh, echt snoeiharde nummers met hele eh, kritische teksten... over ehm, ja, politiek ja, tot... Vietnam natuurlijk ook. Ja, nou, in racisme ook en zo. En, racisme heel erg. Ja, Viel me op dat er echt een liedje op staat op Times Are Changing... Ehm, ja, letterlijk over de negro's zingt hij. Dat die zo dus slecht worden behandeld. Ja. ja. Van eh, oké, is wel echt keiharde protestmuziek dit. Ehm, en de freewheeling Bob Dylan die, die heeft dat een stuk minder. Ehm, er zitten ook wel echt kritische stukken in. Maar, maar een stuk genuanceerder. Eh, maar ook steeds een beetje verweven met dat hij zijn vriendin mist. Suus Bartolo, waar, ah, waarmee hij op eh, die album staat. overgang, ja. ja. die was op dat moment in Italië aan het studeren. Eh, kunst studeerde ze. En um, dat zit er steeds een beetje in, in verweven. En dit Don't Think Twice, It's Alright... Ja. gaat daar ook een beetje over. Eh, op een gegeven moment zingt hij... Ehm, you just kind of wasted my precious time... but don't think twice, it's alright. <laughs> dat is natuurlijk hartstikke eh, ja, gemeen, eigenlijk. Dat is goed, ja. ja, ja. Ehm, ja je hebt een tijd verspild, maar ja, denk niet over na. Het is, het is is, goed. goed. Ja, ja, ja. Dus ja, dan kun je moeilijk een, een, een maatschappijkritisch protestlied noemen. Maar ik, ik vind zijn stem ook nog heel jong klinken. Ja, was natuurlijk ook wel zo, maar heel anders dan die, die eh, tegenwoordig klinkt. wel heel helder, maar ja, is het aansprekelijk? Ik zit mij ook weer af te vragen, wat is er nou mooi in dit nummer? Huh? Ja, de, melodie heeft iets. Het, eh, De melodie is, nou, ligt lekker in het gehoor. Zonder meer, ja. Ehm, ja, en, soms heb je ook gewoon behoefte aan teksten als... Eh, you just of wasted my precious time, but don't think twice, it's alright. Af en toe voel je dat gewoon. <laughs> En eh, ja, dan kom ik weer terug op, op die teksten die ik zo goed vind van hem. Ja. Eh, af en toe heeft hij gewoon één zin of een couplet... wat gewoon precies beschrijft wat je voelt. En ik ben ook wel een beetje eens wat je net zei... dat soms begrijp ik niet helemaal. Vooral op, op die albums hierna. heel veel beeldspraak, heel veel surrealistische beeldspraak. Ja. maar hij brengt een gevoel over... Ja. En dat is ook met die stem. Ehm, want ik, ik, denk dat het in 63 niet gebruikelijk was om, zeg maar, niet netjes te zingen. Dus de tijd van de Beatles, eh, echt mooie, zuivere stemmen. Een ehm, beetje mooi zingen, wat, wat, wat nu ook nog steeds iedereen doet. Ehm, en doordat Bob Dylan dan met zo'n volkse zangstem een, plaat opneemt... Dat, dat geeft toch het gevoel van dit is een, een echt mens met, met echte ideeën... Eh, die echt iets te zeggen heeft. Ehm, en dit is niet simpele popmuziek om op te dansen. Nee, nee, dat soort dingen. Ja. Maar toch aanslaat op die manier. En dus, ik zit dan voor mezelf te denken... is, is hij toen in 63 is hij al... Eh, ja, toen is hij toch al bekend geworden. Of zou het later, dat toen hij groot werd... ook een beetje teruggevallen zijn op zijn eerdere werk? Dit was wel zijn doorbruikalbum. Ja? Dit was okay. de tweede, dus hiervoor was er eentje... met die, ehm, die heb ik zelf eigenlijk ook nooit geluisterd. Die, die trekt mij gewoon niet. Oké. Eh, die, die is heel folky. Ehm, en op, op dit album... Het is ook een heel gevarieerd album. Eh, heel veel verschillende invloed Die zat voor mij ook op eh, Masters of War. Wat dan wel weer een heel uh, protestlied is. Uh, maar in heel korte tijd schreef hij heel veel verschillende nummers. dus bijvoorbeeld ook het, ehm, het, volgende nummer dat we zo meteen gaan draaien... is Girl from the North Country. Ehm, dat nam hij in april 63 op. En dat is gebaseerd op ehm, Scarborough Fair. een traditioneel Engels liedje. Ja. En dat leren die pas spelen eind december 62. Oké. Okay. Dus hij moest voor een, ehm, voor een, een, een tv-opname naar Londen. Mhm. En daar leren hij van een, een Londense gitarist Scarborough Fair spelen. Ja. en drie maanden later, januari, maart, ja, vier maanden later nam hij dus Girl from the North Country Dat is heel erg geïnspireerd is op, ehm, op dat nummer. Niet, niet alleen qua, ehm, qua muziek, maar ook de, de thematiek van, van dat nummer. Dus er zelfs zinnen eh, eh, neemt hij over. Oké. Ehm, Scarborough Fair moet ik uitleggen <laughs> welk lied dat is of kent iedereen die? Nou, leg het maar uit, ja. Je bent ja, nou, ja ik, ik, ken hem in de versie van Simon Garfunkel, ja, maar dat is een heel... inderdaad, ja. ik dacht dat het van hun was, Scarborough Fair. Nee, het is echt een traditioneel eh, oh, lied. Oh, heb ik ook nooit geweten, nee. nee. En um, nou, er zit dan de zin in van... If, if you're traveling to the north... Eh, of nee, dat, <laughs> dat, dat is Bob Dylan. Ehm, if, Scarborough Fair. Are you going to Scarborough Fair? Past these Rosemary in Time. Ja. Ehm, Remember Me to One Who Lives There... because she once was a true friend of mine. Ja. En Bob Dylan kopieert die zinnen een beetje... Um, if you're traveling to the North Country Fair, dat woordje fair zit er weer in. Ah. Eh, en voor mij zingt hij ook letterlijk... Ehm, remember Me to One Who Lives There. Klopt, ja. Dat, dat heeft hij gewoon letterlijk overgenomen. Ja. Eh, dat deed hij vaak in die tijd. Um, maar is dus om aan te geven hoe gevarieerd die toen was... Eh, hoe gevarieerd dat album was. En mensen, ja, dat zeg ik nu als iemand die er helemaal niet bij was. <laughs> Maar ik denk dat dat is wat mensen eh, zo aanspraken. Was dat het een heel gevarieerd album eh, is. Ja, ja. Want eh, je neemt nou ook een hele grote stap in zijn oeuvre eigenlijk. Hè? We gaan niet chronologisch door de tijd heen. Oh ja, klopt. <laughs> Maar dat geeft op zich niet. Maar vandaar dat je zegt, nou, hij heeft heel veel gevarieerde dingen gedaan, ja. Want eigenlijk de periode tussen gaan we het straks een beetje over hebben. Hè? Ja, en wat ik dan nog wou zeggen over die, die Go for the North Country. Ja. Ehm, hij schreef dat dus in heel korte tijd. En het voelt alsof dat nummer zelf een traditional is. Dus ook door heel veel andere mensen is, is dat niet gecoverd. Ja. Eh, terwijl het werd geschreven door een, een jongetje van 22 was Bob Dylan in, in 63. En het is echt onvoorstelbaar dat... Ehm, oh, hij heeft het geschreven in 63. Ja, Dylan schreef Girl van North Country 63. Oh, omdat we gaan nu het nummer eh, van 69 eh, draaien, ja. ja. en daar zingt dus weer met een heel andere stem. Ja. En hij zegt zelf dat hij toen gestopt was met roken... en dat zijn stem opeens veel, eh, veel netter klonk. Ik geloof het niet helemaal, maar goed. Oké, ja. En hij doet het samen met Johnny Cash. En dat is natuurlijk echt country grootheid. En, en dat hij dus... Ja. Hij was toen voor mij al wat ouder, Johnny Cash. Voor mij al een jaar of veertig. En dat hij dus meezingt op, op een liedje... Wat, wat was geschreven door iemand van 22 destijds. Ja, dat is knap, hè? Dat laat ook zien wat een genie Bob Dylan was en is. Eh, even, even terug, wanneer is hij geboren eigenlijk dan? Hij is 80 jaar geworden, vorige maand. Ja. Dus, dus hij is in 41 geboren, ja. 24 mei uh, Ja, het 22 jaar en 63, ja. ja. ja. Of hij moest nog 22 eh, worden. Ja, ongelooflijk. Hij is in mei werd hij jarig en het album kwam al uit in april. Nou, laten we gauw gaan eh, luisteren. Ja. Ik vind het persoonlijk ook een verschrikkelijk mooi nummer, hoor. Dus eh, ik ga ook even zwijmelen. Hm. Hier komt hij. If you're traveling to the North Country Fair where the winds hit heavy on the borderline. Remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best. If you go when the snowflakes fall when the river's free and summer ends. Please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling wind. If you're traveling in the north country fair. When the winds hit heavy on the borderline. Please say hello to one who lives there. For she was once a vind ik wel echt een heel mooi nummer. Ook natuurlijk van Nashville Skyline vind ik een hele mooie album. Hè? Ja. Girl from the North Country. En ik, snap nu wat je zegt over... Eh, ehm, dat het een beetje op Scarborough Fair lijkt, inderdaad. Die tekst, ja, wat we net zagen. Ja, we lezen wezen net die zin aan die eh, overgenomen was. Ja. Ehm, ja, en er zijn nog meer vergelijkingen, <laughs> maar... Eh, maar ook, ook melodisch zijn er verbanden te trekken. Maar om, om nou hier a cappella die, die melodie even eh, uit te zetten... <laughs> dat nee, kunnen we beter even niet doen, inderdaad. Maar dat kan je wel omdat je zelf songwriter bent, singer-songwriter. Eh, ja, ik, ik, ik, had vandaag moeite om in slaap te vallen... <laughs> omdat ik in mijn hoofd deze uitzending alvast aan het voorbereiden was. En toen was ik die liedjes een beetje met elkaar aan vergelijken. En als je dus eh, die zin hebt van... Ehm, Are you going to Scarborough Fair? En dan... Ehm, if you're traveling to the North Country Fair... Voelt een beetje dezelfde... Ah, ja, ja. beetje op dezelfde momenten piekt hij. cool. En eh, met dezelfde tendensen gaat hij weer naar beneden. Ja. Um, en Dylan overdrijft dat heel erg. Dat is sowieso wat hij, wat hij vaak deed. Eh, ik bedoel, niet negatief, hij overdrijft dat. maar die, die tendens die in Scarborough Fair zit... die, ehm, ja, die overdrijft hij dan om tot een eigen melodie te komen. Ja. En wat vind je van de toevoeging van Johnny Cash? Ja, vooral heel leuk. Want ze zingen een beetje om elkaar heen, heel losjes. Ja, ja. heel laidback layback ehm, inderdaad. Erg ja. mooi, ja, ja. En nu heb je weer, gaan we weer naar een heel ander nummer. I Want You, hè? Een blond en blond, ook een van de favorieten, ja. Ja, ja dat, is een, dat, dat is weer een heel poppy album, wat ik net al noemde. Ehm, en die albums, blond en blond en Nashville Skyline... Hoe, hoewel het heel andere albums hebben... of heel andere sound hebben, heel andere albums zijn hebben toch een direct verband met elkaar. Oh. Ehm, want ehm, tot Bland Bland nam Dylan altijd alles op in New York. In een studio met, met zijn eigen... Of niet zozeer met zijn eigen band, maar wel met muzikanten die die dan kende. Ja. En voor uh, de Bland Bland sessies... Ehm, dat liep op een gegeven moment niet. Ze, ze kwamen er niet uit, het werkte niet. Eh, en toen heeft de producer van Bob Dylan, dat was Bob Johnston... die had voorgesteld om de sessies te verplaatsen naar Nashville. Eh, want Bob Johnson had daar een huis, hij kende de muzikanten daar. Eh, en hij dacht, misschien is het goed voor Dylan om even in een andere setting, een andere omgeving, met andere muzikanten, ja. Eh, dat album af te maken. Dus Dylan nam wel een paar muzikanten mee. Robbie Robertson van de band. Ja, natuurlijk. want daar was hij al mee aan het opnemen. Volgens mij ook nog een, een drummer of een toetsenist nam hij mee. Oké. Maar voor de rest kreeg je echt te maken met die sessiemuzikanten in, in Nashville. Ehm, en Nashville was in die tijd echt nog een, een gesloten country community. Het was, het was, niet dat, eh, het was nog niet gebruikelijk dat mensen uit New York eh, daar hun platen kwamen opnemen. Dat heeft Chris Christofferson ook later gezegd. Dat doordat Bob Dylan daar zijn platen begon op te nemen... Ehm, werd die community veel opener. Toen kwamen meer mensen ook ah, daar opnemen. Natuurlijk, ja. Je had bekende en ehm. zo meer. Ja, oké. En dat is ook een beetje hoe dan die link met, eh, met Johnny Cash is ontstaan. Ze kenden elkaar daarvoor ook al wel. Ehm, maar op die manier is er toch een, eh, een link tussen het Bland Bland album uit 65... Ja, ja. En, ehm, en Nashville Skyline. Nou, en nou, eigenlijk is hij nog heel lang in, in Nashville blijven opnemen. Bob Dylan. Ja. ja, ik heb wel gehoord van eh, Woodstock... Ja. En New York natuurlijk, maar Nashville Sky... Nee, Nashville, nee. Ja, het plaatsje Woodstock in, eh, in de staat New York. Ja is hij ook geweest natuurlijk, ja. ja. Daar had hij een huis, geloof ik. Ook onder andere Big Pink. Dat is het huis waar... Uh, oh, Big band. Pink. Ja, dat staat in, in, in, de plaats Woodstock. Ja, oh. Dus daar hebben ze, vooral in die periode, wat na Bland en Bland... Ehm, ja, heeft hij zich teruggetrokken in, in Big Pink. En toen heeft hij daar in, in, in die ja. kelder met de band... Ja. wat we nu de basement tapes noemen... Eh, hebben ze daar opgenomen. Want ik had ook weer eens gelezen dat hij inderdaad... Hij is gevraagd voor Woodstock, hè, het optreden in 69. Ja. Maar hij kreeg een betere aanbiedingen ergens of zo. Dus eh, hij is helaas niet op Woodstock geweest, nee. nee. Ja, dat verhaal ken ik niet. Het verbaast me ook niet dat hij, eh, dat hij heeft geweigerd of dat hij niet kwam. Ja? Ehm, nou ja, Woodstock was echt festival natuurlijk. Ja. En Bob Dylan is altijd wel iemand geweest die eh, zich niet zo ja, maar wilde... vanuit uh, eh, eh, protestgeneratie, eh, de protestzanger. Ja, ja, hij wilde dat juist van zich afschudden. Oké, ja. Die, die hele pro dat, dat protest-image. Ja? Hij had er genoeg van of zo? Ja, um, hij, zei, ik, ik, ben veel meer dan dat. Uh, dus dat is oh, ook wat je hoorde op, nou, op, op freewheeling, ja. noemde ik dat Daar is hij veel genuanceerder. en eigenlijk, de Times Are Changing is, is het enige album, vind ik waarop hij echt snoeiharde protestliedjes eh, zong. Mhm. Daarna bracht hij het album uit eh, Another Side of Bob Dylan. Ja, ja. Waarop hij letterlijk een andere kant van, eh, van Bob Dylan liet horen. Oh, vandaar. En, dat vind ik ook wel een leuke opmerking eigenlijk. Ook niet over nagedacht, Ja, en ik vind het album eigenlijk ook niet zo goed. Dus ik, <laughs> ik, dacht, misschien moet ik daar nog iets mee voor deze uitzending. Maar ja, is het net niet. <laughs> en voor mij kwam toen al Bring It All Back Home. Ja, ik ga even kijken. Another Side. Eh, Bring a Girl Back Home was uit. Ja, 65. 65, klopt, ja. Maar zit er nog eentje tussen? Ja, Another nee, Side? Daarvoor was een Another Side uit 64, ja. En daarvoor Times Standard Changing en dan Freewheeling. En begon met Bob Dylan uit 62, ja. Ja, ja. ja. apart, ja. Ja, wat ik eh, ook altijd... Eh, waar ik aan moet denken als ik Blond en Blond hoor... dat zijn toch twee session muzikanten die voor mij heel goed zijn. Mike Blomfield en Al Cooper... Klopt. Dus, eh, zeker die um, Cooper op zijn, op zijn eh, ja. Ja, orgeltje. Op zijn orgeltje, ja. Dat is ook een bekend verhaal van, ehm, van Like a Rolling Stone, volgens mij. Ja? Eh, dat El Cooper, die was eigenlijk geen organist. Ehm, maar Bob Dylan die vond dat een beetje de kneuterige manier waarop El Cooper dan dat orgeltje speelde. <laughs> Ja? Dat, dat, was precies wat hij wilde. Ja, <laughs> ah, te gek. Dus hij heeft die, uh, die orgelpartij ingespeeld op, op Like a Rolling Stone. Ja. Ehm, en Mike Bloomfield, eh, die was ook van de, ehm, de Paul Butterfield Blues Band. Ja. En dat is weer een leuk verhaal naar, uh, naar hoe, um, nou ja, waarom Dylan elektrisch ging spelen op een gegeven moment. Oh. Dus ik weet niet of dat een moment is voor, uh, voor Nuo. Vind ik wel, ja. ik, ik wil het graag horen. Dus, ja. ja. Ja. want inderdaad, we hebben nu drie hele akoestische nummers gehoord... en we gaan nu een beetje richting dat elektrische. Ja. Waarom ging die elektrisch? nou ja, het verhaal wat ik begreep was dat ehm, het Nieuwpoort Folk Festival in 65 was, was meerdaags. En op een dag speelde Dylan al akoestisch. En eh, dus hij was in principe niet van plan om iets, iets groundbreakings te gaan doen... om, om echt nou, dat festival op zijn kop te gaan zetten. Eh, maar op diezelfde dag dat Dylan dus ook akoestisch speelde... speelde ook de Paul Butterfield Blues Band. En die speelt natuurlijk wel elektrisch. Ja. En van wat ik begreep moet een van de organisatoren... die dus die band aankondigde, die moet een beetje laatdunkend gesproken hebben over dat zij dus elektrisch gingen spelen. En Dylan dacht van ja, als jullie nou willen voorkomen dat die elektrische muziek hier uh, <laughs> voet aan de grond krijgt, dan, ga ik, dan ga ik uit protest, toch, eh, morgen elektrisch spelen. Zo, ja, ja. En, toen heeft hij dus die Mike Bloomveld van de Paul Butterfield Band ja. en nog wat andere muzikanten gevraagd. Ehm, nou, ze, hadden ergens een huis net buiten dat festivalterrein hebben ze s'avonds die set gerepeteerd. Ja, in ehm, één dag en dan hup, twee. Oh, te gek. En toen hebben ze inderdaad uh, dat legendarische eh, optreden gegeven. Ja. Waar heel veel controverse om eh, was te doen. Wat ik eigenlijk... Je zegt heel legendarisch, dus dan moet ik ook eens gaan luisteren. Dat hij voor het eerst... ja, het is, ja, het is een... Um, folkfestival, ja. Ja, het 65. Ja. ja iedereen heeft het erover. Dylan Going Electric. Ja. En ik vind het eigenlijk opvallend dat, dat het zo'n ehm, zo'n controverse was. Ja. Want dat optreden was in, eh, in juli van 65. En een paar maanden ervoor, in, in maart van hetzelfde jaar... was het album Bring It All Back Home al uitgekomen. En daarop is de ene helft van de plaat is al met, met een bandje. Ja. Ja. Dus het album was er al. Ja. Mensen vonden dat niet vreemd. Maar toen deed hij het op het folkfestival. Ja. en ja, misschien eh, omdat... ja, ja. dat dat eh, schuren een beetje. Ja, oké. Maar dat ze er zo erg over vielen, dat... Eh, nee, maar ja. Ja, vind ik eigenlijk niet logisch. Ja, alle verandering is eng natuurlijk. Dus ja, toen ook wel, ja. Ja, ja en hij was op dat moment ook echt nog... Ehm, had hij dat protestlabel aan zich hangen. Ja, dat is waar. En had natuurlijk voorstanders en, en tegenstanders. Sommigen wilden echt dat hij, ook, ja. dat hij die protestliederen bleef zingen. Ik ga na dit volgende nummer ga ik uitleggen waarom ik denk dat die elektrisch is gaan. En dan ook de relatie naar de Beatles leggen. Ja? Ehm. maar we gaan eerst naar I Want You eh, luisteren. Ook een mooi nummer van... Zullen we anders niet Maggie's Farm doen? Maar dat is ook wat ze speelden bij, eh, bij dat optreden. Welk nummer, sorry? Maggie's Farm. Oké, en daarna I Want You. Ja, want die speelde dus ook op dat folkfestival. Ah, vandaar, ja. Maar Maggie's Farm is inderdaad ook weer een beetje folkachtig, hè? Ja, maar wel met, met eh, lekkere elektrische begeleiding eronder. Nou, we gaan luisteren. Hier komt Maggie's Farm. Ja, dat is Mackie's Farm. Inderdaad, een mooi nummer. Eh, je hebt inderdaad gelijk, het is geen uh, volknummer. Het is, ja, het is wel een volknummer, maar eh, wel elektrisch, dus mooi. En leuk dat je moeder ook luistert. Ja. Doe maar de groeten. Je krijgt de groeten van, van Pim Groofma. Ja. Hier uit, Zandvoort. Uit het mooie Zandvoort. Ja, ja. ja, het is echt mooi trouwens hier. Ja, ik was hier nog niet eerder geweest, maar ik reed hier dus nou, vanuit Haarlem deze kant op. Echt mooie, mooie omgeving. Eigenlijk moeten we straks even gewoon naar het strand kijken. Je moet even naar de Noordzee kijken. Dat is heel wat anders dan het IJsselmeer. Kun je het zien vanaf hier? Nee, je moet wel een oh. stukje rijden. <laughs> Okay. <laughs> maar het is vijf minuten, ja, dan ben je er zo. Dus okay. kan even langs Ja, nu, nu ik er toch ben inderdaad. Zeker, ja. ja. Want je vertelde dat je nog nooit in Zandvoort bent geweest. Dat, dat vond ik een minpuntje. Ja, ja, had ik misschien niet moeten zeggen. Nee. Maar ben ik wel eens in Volendam geweest? Nou. ik denk wel daar in de buurt. <laughs> maar, ik ben in Haarlem geweest, dus dat, is, oh, ook, dat in, is ook in, de buurt. Ja, oké. Dus dan eh, zijn we op gelijke voet. <laughs> Oké, ik zal wat vertellen over hoe ik denk dat... ze eh, eh, of waarom ik denk dat Bob Dylan elektrisch is gaan. Want inderdaad, ik ben een groot uh, Beatle-fan. En de Bob Dylan en de Beatles hebben elkaar ontmoet in 1964. Bob Dylan <laughs> heeft de Beatles ook aan de, de hash en de marijuana gebracht. Maar dat is een heel ander verhaal. En er is, een wisselwerking geweest. De Beatles zagen inderdaad, nou, die Bob Dylan die maakt toch echt hele mooie teksten, diepgaande teksten. Daar moeten wij ook wat mee doen. En dat ze hadden eigenlijk een beetje simpele eh, teksten van She Loves You en dat soort zaken. Ja, One Hold Your Hand. Dus, eh, eh, dus die kant op, teksten kun je meer doen. Dus daar zijn ze het eerst gaan verdiepen, ook met Rubber Soul. Dat kon je heel duidelijk merken. Dus tekst waren steeds belangrijker. Aan de andere kant, eh, Dylan die zag nou wat die Beatles eigenlijk aan het doen zijn. Dat niemand anders doet het in 64. een mooie rock'n'roll en zo. Dus die is meer naar de muziek van de Beatles gaan luisteren. Dus ik denk dat Dylan is getriggerd door de muziek van de Beatles. Ja. En de Beatles zijn getriggerd door de teksten, van de Beatles. Ja, ja, ja, sowieso. ja precies. Ja, ik denk het anders. Dat is wel, een leuke. Het is wel leuk om dat te lezen ook inderdaad. Ja, dat toch echt zo gebeurd is. Dan ook daarna wat de Beatles gedaan hebben met Rubber Soul en zo'n Revolver echt heel andere, diepgaandere teksten. Ja, sowieso diepgaander dan I Wanna Hold Your Hand inderdaad. <laughs> ja. Um, neem een Norwegian Wood. Ja. Dat was, ehm, ja, het is behoorlijk, nou niet zozeer abstract, maar ehm, minder rechtlijnig dan wat ze ervoor deden. Ja. En het zat wat meer achter dan eh, standaard teksten. Nou, je kon er een beetje over nadenken. Je kon er wat meer in zien. Dat is zonder meer waar, ja. ja. En aan de andere van de andere kant begon Bob Dylan inderdaad wat, wat poppier ehm, zijn muziek te maken. Ja, volgens mij zag hij nou ook door de Beatles... Eh, er is meer mogelijk met muziek of zo. Er zijn meer, eh, meer variaties, dat eh, elektrische de orgels en zo. Ik, ik hoef niet alleen maar met mijn gitaar en mijn mondharmonica wat te doen. Het is ook mogelijk om hele andere dingen te doen. Ja, maar er waren toch ook wel meer elektrische bandjes. Ja, natuurlijk. maar de Beatles waren natuurlijk het grootste op dat moment. Hè? Ja, ja, en de Beatles... In 62, 64 is dat natuurlijk ja, gigantisch. En die hebben inderdaad ook wel de grootste ehm, stappen gezet... In, in de ontwikkeling van de popmuziek. Ja. Dus wat dat, betreft is het niet vreemd inderdaad. Ja, ja, ja. Dus ja, dat is mijn verklaring. <laughs> ja. Oh, nou, ik dat zie je denk eh, Dank je. <laughs> ja. Nee, het is, het is sowieso waar dat, eh, dat ze door elkaar geïnspireerd waren. Ja. En eh, ik noemde net ook al bij Don't Think Twice dat ehm, ja, een iemand is die zich door heel veel verschillende mensen en invloeden laat beïnvloeden. Geloof ik ook. Eh, maar dus, dus hij is ook begonnen echt in, in die New Yorkse cafeetjes... waar hij dan naar andere muzikanten luisterde... daar dingen van, eh, van overnam. Dat is een mooie van muziek maken, dat je naar elkaar luistert...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 Ja, dit vind ik ook een heel mooi nummer, I Want You. En eigenlijk, eh, toen, ik het net hoorde... ook de combinatie tussen zijn stem en de muziek... het orgel erachter, dat vind ik heel mooi. Een mooie afwisseling. Het vult elkaar erg mooi aan. Ik wou bijna zeggen, had een Beatles-nummer kunnen zijn, maar dat is nou, onzin. <laughs> Nou ja, ja, kijk, de, Beatles is natuurlijk een heel andere tak van pop. Maar ik denk dat het inderdaad het dichtst in de buurt komt van, eh, van een Beatles-lied. Ja. Ehm, en dit laat toch ook echt zien dat dat Dylan een goede keuze heeft gemaakt om eh, elektrisch te gaan, zeg maar. ja, ik denk het ook. hij, kon opeens zoveel meer. nou, wat eh, je net zei, de muziek eh, kan wat aanvullen. En als je alleen maar een gitaartje en een mondharmonica hebt... is dat minder natuurlijk, ja. Ja, ja dit, is, dit, is, nu echt gewoon een soort van zomerhit. Tenminste, voor mij dan. Het zal in, in, die tijd misschien niet echt een zomerhit zijn geweest. Nee. Ehm, maar ik heb dit, dit lied ook gehoord in, in een film... In, in een beetje een romantische scène... Dat eh, iemand eh, zijn vriendinnetje op moet. En ja, je krijgt hier gewoon hele vrolijke gevoelens van. En inderdaad, met alleen akoestische gitaar en, en de mondharmonica... komt dat veel minder over. Ja, want de tekst is een beetje wat I want you... Ja, de refreinen wel. Ehm, en wat ik dan mooi vind is dat, dat hij het combineert met de, de coupletten. Uh, waarin hij... Nou ja, waarvan je kan afvragen, waar gaat het over? the eh, drunken politician leaps upon the streets where mothers weep. Uh, <laughs> dronken politici lopen over straten waar moeders huilen. Eh, I wait for them to interrupt me drinking from this broken cup. Eh, to open up the gates for them. En ja, ik, ik snap ook niet precies wat hij nou bedoelt. Maar dan, I want you, I want you, I want you. Oh ja, nou ja. Ik, ik accepteer het. I want you. Vind je dat zijn teksten moeten rijmen of eh, dat dat ook een kracht is? Ehm, ik denk, het hoeft van mij niet per se. Ehm, voor mij heeft hij ook best wel teksten waar ze niet rijmen. Maar ik denk dat het voor hem nodig was. Omdat hij <laughs> zoveel liedjes schreef in, in oh, zo'n korte tijd vaak. Onthouden, ja, Dat, eh, om, om het inderdaad te onthouden. Ik heb ook wat live opnames gehoord waar hij... Mag ik zeggen dat ik dat een beetje... Eh, daar ben ik het niet mee eens, denk ik. Ik denk eh, hoe die eh, teksten schrijft, soms, rijmt het, soms rijmt het wel en soms rijmt het niet. Ik denk niet dat hij gaat denken, nou het moet rijmen omdat ik het anders vergeet. Nee, dat, denk dat, klopt. Ja. Want het, ik, ik luisterde wel eens naar, het is soms ongelooflijk wat voor rijmwoorden die bedenkt. Het is ongelooflijk knap. Ja, ik, ik rijm het liefst zelf niet. Oké. Maar <laughs> dat, dat, is een persoonlijke voorkeur. Dus ik, ik dacht ook altijd dat, dat dit ook niet echt rijmde ik, ik, ik, gaf dat een keer een tip aan iemand die ook zelf liedjes schrijft. Van, luister naar Bob Dylan, die rijmt ook nooit. En toen noemde hij een paar zinnen van, oh ja, verrek, Dylan rijmt <laughs> altijd. Ja, hij rijmt, ja. ik weet niet of het, of het is om, ehm, om het zelf te onthouden. Ja. Maar dat voegt natuurlijk wel toe aan dat je publiek het onthoudt. Dat is waar, ja. Eh, om mee kunnen zingen. Zo. Ja, dat geloof ik ook, ja. ja. Dus toch weer die, die, die popwaarde eh, vergroot je daarmee. Ja. Eh, maar toch, met, met die protestliedjes eh, bijvoorbeeld een, een Death of Harry Carroll. Ja. Ehm, dat is echt een, een, heel verhalende tekst over dat iemand is vermoord. Eh, en dan, dan moet je wel echt de zinnen in de goede volgorde hebben. Ja. Eh, want anders klopt je verhaal niet meer. Nee, dat is natuurlijk ook waar. Ja. Ik, ik heb wel eens wat live versies gehoord. Vooral dat hij er mist in gaat. Ja, dat is, vooral dan de jaren negentig. Oké. ja, toen had hij natuurlijk nog... 100... Ik ga je even onderbreken, want we hebben nog vijf minuten oh het nieuws. Sorry. En nee, helemaal geen sorry. En ik wil voorstellen Bellen tot Thin Man te draaien. Dat duurt dus 5 minuten 56 tot het nieuws en de reclame, ja? Dat komt mooi uit. Ja, vandaar. <laughs> Ja. <laughs> Daar komt hij. You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked in you, you say, who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, How does it feel to be such a freak? And you say, Impossible, as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect. Anyway, they already expect you to all give a check to tax deductible charity organizations. Ah, you've been with the professors and They've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is. Mr. Jones. Well, the sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels. And he says, here is your throat back thanks for that loan.